243 wandelaars uitgevallen en dat zijn er minder dan op de tweede dag vorig jaar. Gisteren waren er nog twee keer zoveel uitvallers als vorig jaar. Volgens de organisatie verschenen de deelnemers vanochtend beter voorbereid aan de start, was het ook een stuk minder heet. Israël neemt maatregelen om bij militaire acties burgers te ontzien. Speciale officieren moeten de belangen van burgers in de gaten gaan houden. En ook wordt het gebruik van witte fosfor om rookgordijnen op te trekken aan banden gelegd. Israël neemt de maatregelen naar aanleiding van de honderden burgerslachtoffers die vielen bij de aanval op de Gazastrook anderhalf jaar geleden. De Soedanese president al-Bashir hoeft niet bang te zijn dat hij in Tjaad wordt gearresteerd. Hij is daar voor een regionale conferentie. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Bashir. Die onder meer wordt verdacht van genocide en oorlogsmisdaden. Maar Tjaad heeft hem vriendelijk ontvangen en voelt zich niet verplicht om hem te arresteren. Het springpaard Okidoki is overleden. Vorige maand raakte de 14-jarige Ruin bij een springconcours in Cannes gewond aan een pees. Na een operatie leek hij goed te herstellen, maar hij is vanochtend toch gestorven. Okidoki maakte de afgelopen jaren furoren met de Nederlandse springruiter Albert Soer. Ze wonnen samen grote prijzen. Het weer. Vannacht is het droog met minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op een bui.